Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Economisch commentator Stephen Moore wordt toch geen bestuurder van de Fed... de Amerikaanse koepel van centrale banken. Hij was geselecteerd door president Trump met wie hij bevriend is... maar hij heeft zich toch teruggetrokken. Moore kreeg veel kritiek omdat hij zijn inzichten over het rentebeleid veranderde... en omdat hij seksistische opmerkingen maakte over vrouwen. Ook waren critici bezorgd dat Moore's loyaliteit aan Trump... een bedreiging zou zijn voor de onafhankelijkheid van de Fed. Amsterdam wil vanaf 2030 in de hele stad geen benzine- en dieselauto's meer toelaten. Om de zeer slechte luchtkwaliteit in de stad te verbeteren... worden er in stappen zones ingevoerd waar ze niet meer mogen komen. Zo mogen dieselauto's van 15 jaar of ouder vanaf volgend jaar al... niet meer binnen de ring van de A10 komen. Autolobbyclub Rijvereniging spreekt van een bizar plan dat veel te snel komt... waardoor burgers de stad uit worden gejaagd. In het Amerikaanse leger blijkt seksueel wangedrag een onuitroeibaar probleem. In een enquête zeggen meer dan 20.000 Amerikaanse militairen... dat ze te maken hebben gehad met ongewenste seksuele toenaderingen. De meeste meldingen kwamen van jonge vrouwelijke soldaten... tussen de 17 en 24 jaar. De beschuldigingen lopen uiteen van betasten tot verkrachting. In veel gevallen ging het om een hoger geplaatste militair... en was er alcohol in het spel. De beursgang van het Amerikaanse vleesvervangersbedrijf Beyond Meat is een onverwacht groot succes geworden. Het aandeel had een uitgifteprijs van 25 dollar, maar de koers steeg al gauw naar boven de 70 dollar. Een toename van 180 procent. De handel in het aandeel werd vanwege de hectiek zelfs even stilgelegd. Het weer, in het oosten nog kans op een bui. Verder bewolkt met wat opklaringen. Minima vannacht tussen 2 en 7 graden. Morgen wisselend bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Het wordt hooguit 10 graden. En ook het weekend is wisselvallig en fris. Zaterdag is er in het uiterste noorden en zuiden kans op natte sneeuw.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 Mijn naam is Benno Veugen en we gaan beginnen aan twee uur muziek hier op je eigen lokale radio. Songs, Songs Without Words, dat is eh, het nieuwe album van Gerhard Daum. Jazz en New Classic Guitar Music heeft het als subtitel meegekregen. 12 tracks. En wij beginnen met eh, track 1 natuurlijk, Berlin Song. Meer informatie op de website van Peaceful Radio. En dat is peacefulradio.info. Eh, uh, dat is de website. En daar vind je alle shows van eh, de afgelopen 10 weken.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 I'd be thrilled when you have a minute if you check out my website at www.erictingsted.com. easy. melodies and sounds of peaceful radio. And our guide on this trip is Benno, who will guide us through new, fresh sonic worlds. From the Netherlands, it's Peaceful Radio. Angelina. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, faithangelinamusic.com. This is Gareth. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, garethmusic.com. That's G A R E T H music.com.